Kasper Meijer met het NOS-journaal. Veel huishoudens gaan er dit jaar financieel op vooruit vergeleken met het afgelopen jaar. Dat komt onder meer door het compensatiepakket van het kabinet. Dat stelt het Nibud. Toch denkt de budgetvoorlichter niet dat de maatregelen van de overheid... het koopkrachtverlies van vorig jaar volledig kan herstellen. En ook is het de vraag of de inflatie blijft zoals voorspeld. Volgens het Nibud houden mensen die werken meer netto salaris over vanwege kortingen. Ook gaan veel cao's omhoog. Wie kinderen heeft, krijgt dit jaar bovendien meer kinderbijslag en kindgebonden budget. De Haagse band Goldband heeft de popprijs 2022 gewonnen. Dat werd bekendgemaakt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De band krijgt 10.000 euro en een beeld van Theo Makai. Volgens de jury had Goldband afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek... als soundtrack van de post-coronatijd met optredens vol knaldrang... het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een brede groep luisteraars. De grootste hit van Goldband is het nummer Noodgeval. In grote delen van Europa heeft hevige sneeuwval voor problemen gezorgd. In Tsjechië, Polen en Duitsland vielen er doden door het winterse weer... en zorgde de harde wind en sneeuw voor levensgevaarlijke situaties. In Slowakije en Polen zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. De handbalmannen zijn uitgeschakeld op het WK. Ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi werd verloren. Tegen drievoudig wereldkampioen Duitsland werd het 33-26.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 Please believe I really 装。 still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 Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I wait on mountain tops in Paris, gold power, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance. Together, forgive him before he's dead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 too late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 days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 ZFM. You was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over.